ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zegt dat hij het Amerikaanse leger in zal zetten... op meer plekken waar wordt geprotesteerd tegen zijn immigratiebeleid. In Los Angeles deed hij dat al. In die stad is het al dagen onrustig... nadat tientallen mensen werden opgepakt om het land uit te worden gezet. Trump heeft een waarschuwing voor de rest van het land. You know, if we didn't attack this one very strongly, you'd have them all over the country. But I can inform the rest of the country that when they do it, if they do it, uh, they're going to be met with equal or greater force than we met right here. In Los Angeles zijn vannacht 700 mariniers aangekomen. Zij worden ingezet voor het beveiligen van overheidsgebouwen. In delen van de stad geldt een avondklok om rellen en plunderingen te voorkomen. Het wil maar niet lukken om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. Sterker nog, in de eerste maanden van dit jaar hebben we met z'n allen 7% meer uitgestoten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat er weinig wind stond, zodat er extra stroom moest worden opgewekt in energiecentrales, zegt het CBS. Ja, daar werd heel veel meer CO2 uitgestoten dat zorgde vooral voor die extra uitstoot van broeikasgassen. Ja, en daarover gesproken. Vorige maand was de op één na warmste meimaand ooit gemeten. Wereldwijd gemiddeld net geen 15,8 graden. Dat is bijna anderhalve graad meer dan het gemiddelde van voor de industriële revolutie. De warmste meimaand ooit was trouwens die van vorig jaar. En een bijzonder avondje in Groningen. Voor het eerst in meer dan 40 jaar was daar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Deze mensen hadden er zin in. Ja, heel speciaal. nu hier gewoon in Groningen. Fantastisch. Meestal moet je richting Amsterdam of Rotterdam. En nu eh, dichtbij. Ja, moet je naartoe, hè? Ja, dat is toch super dat we in Nederland oh, in Groningen dat kunnen meemaken. Dus ik hoop ook dat iedereen zich van Ja, dit is echt fantastisch. In de Euroborg Nederlands elftal. Dit is echt een droom. Ze werden niet teleurgesteld. Oranje walste met 8-0 over Malta heen. En ze zagen twee doelpunten van de gedeeld topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, Memphis Depay. Het weer nog. De dag begint op sommige plekken nog met wat mist en bewolking... maar daarna breekt het al snel open. Vanmiddag vooral in het westen veel zon. In de rest van het land zijn er wat stapelwolken. Het wordt max 19 tot 22 graden.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 Gisteren schoot een oud-leerling van 21 tien mensen dood. In Los Angeles zijn 700 mariniers aangekomen om samen met de Nationale Garde de orde te handhaven. In de stad wordt al dagen gedemonstreerd. In delen van het centrum van Los Angeles is een avondklok ingesteld. Vorige maand was de op één na warmste mei ooit gemeten. Het was wereldwijd gemiddeld 15,79 graden Celsius. Dat meldt de Europese Klimaatdienst Copernicus. En het weer, steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen zon en maximaal 29 graden.